Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische leger erkent dat Palestijnse burgers zijn omgekomen... door Israëlisch vuur in de buurt van distributiepunten in de Gazastrook. Dat melden Israëlische media. Het Israëlische leger spreekt van drie tragische incidenten... en claimt dat militairen alleen hebben geschoten wanneer ze zich bedreigd voelden. Volgens Hamas zijn minstens 549 Palestijnen doodgeschoten... terwijl ze een hulppunt probeerden te bereiken. De VN noemt een dodental van meer dan 400. Israëlische militairen vertelden onlangs aan de krant Haaretz... dat zij opdracht krijgen om op Palestijnen te schieten bij de hulppunten. In Turkije zijn drie cartoonisten opgepakt om een karikatuur van de profeet Mohammed... Op de cartoon lijkt de profeet de hand te schudden van Mozes, een belangrijk figuur uit de Bijbel. Daaronder wordt een stad gebombardeerd. Volgens de hoofdredacteur is het niet de profeet Mohammed op de tekening. Hij spreekt van een lastercampagne. De overheid stopt de onderhandelingen met een flink aantal grote bedrijven over CO2-reductie. Dat schrijft demissionair minister Hermans van Klimaat aan de Tweede Kamer. De afgelopen drie jaar is met 30 grote bedrijven gesproken over subsidie voor extra klimaatmaatregelen. Die gesprekken hebben volgens Hermans niet genoeg opgeleverd. Onder meer met Shell, BP en Dow Chemical worden de onderhandelingen nu gestopt. De werkzaamheden van de luchtmacht breiden zich uit naar de ruimte. Vorige week werd de eerste van vier satellieten de ruimte ingestuurd... waarmee Nederland zelf informatie kan verzamelen... en minder afhankelijk wordt van andere landen. De naam van het defensieonderdeel verandert vandaag naar Commando Lucht- en Ruimtestrijdkrachten. Het weer. Vannacht is het helder en droog. In het noorden koelt het af naar 13 graden.